de lichten van het plein, waar het al zo leuk aan zijn. Een gitarist, een acrobaat, ja dat zie je hier op straat. Een boodschap van een heilsoldaat, een jong die voor je staat. Dat is leven, dat is leven op het plein. Dit is mijn plek, hier staat mijn wieg, hier komt mijn bloed vandaan. Het is te gek om hier te tent is leeg. Geen wijn om bier te krijgen. Ach daar nog, ach daar nog. Er is nog leven op het plein. Dit is mijn plek, hier staat mijn wiegen. Hier komt mijn bloed vandaan. Het is te gek om hier te zitten. Je mag ook staan. Zelfs als het regent, tent is leeg. Geen Een travestiet, een ijskouboer, een danseres, een houten vloer, Gewone dingen die je vindt alleen op straat. Dit is mijn plein, dit is mijn plek. Hier zijn de zorgen even weg. Dat is leven, dat is leven op het plein. Ik om hier te zitten, maar je mag ook staan. Zelfs als het regent is het leven, ja, het leeft echt op het plein. Ja. Dat is leven, dat is leven op het plein. Dit is mijn plek, hier staat mijn wiegen mijn bloed vandaan. Het is te gek om hier te zitten, maar je mag ook staan. Zelfs als het regent het is leeg, geen wijn of biertje kregen. Ach, dan nog, ach, dan nog, er is toch leven op het plein. Dit is mijn plek, hier staat mijn wieg, hier komt mijn bloed vandaan. Het is te gek om hier te zitten, je mag ook staan. Zelfs als het regent en het is leeg